9 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Saris van de Koning in Drenthe, Jacques Tegelaar, stapt toch op. Hij kwam in opspraak omdat hij zijn schoonzus naar voren schoof voor een bouwopdracht... en dat in het begin ontkende. In het spoeddebat van de Provinciale Staten zei Tegelaar eerst dat hij door wilde gaan... en hij bood zijn excuses aan. Later besloot de PvdA er toch om af te treden. Hij zei dat de commotie een te zware last is voor zijn gezin en zijn gezondheid. D66-leider Pechtold is met de dood bedreigd na de nepfoto van hem die PVV-leider Wilders had verspreid op Twitter. Pechtold wil niet veel kwijt over de bedreigingen, maar zegt dat de strekking ervan was dat hij de dag niet zou afmaken. Hij zegt dat in een documentaire over Wilders van de Belgische zender Canvas. Die wordt morgen uitgezonden. PVV-leider Wilders gaat weer de straat op om te flyeren. Wilders stopte vorige week met campagnevoeren in het openbaar... vanwege de problemen met zijn beveiligingsteam. Een agent die betrokken was bij zijn beveiliging was opgepakt vanwege lekken. Nu schrijft Wilders, de kiezer wil ons zien en wij de kiezer ook. De veiligheidsrisico's worden volgens hem tot het minimum beperkt. Vanochtend werd bekend dat een speciale eenheid van Defensie sinds kort helpt bij de beveiliging van Wilders. Het gaat om een brigade van de marechaussee. De politie in Amersfoort heeft vannacht een onschuldige man tegen de grond gewerkt met een taser. De Amersfoorter gaat aangifte doen tegen de politie. De agenten waren op een melding afgegaan dat iemand met lang haar in een flat rondliep met een mes. De man uit Amersfoort woont in de flat en kwam net thuis. Omdat hij ook lang haar heeft, zagen agenten hem aan voor de man met het mes en taserden hem. De politie heeft excuses aangeboden, maar vindt wel dat de agenten juist gehandeld hebben. Het weer in de loop van de avond, maar vooral vannacht, wordt het onstuimig. Het gaat hard waaien, aan zee soms stormachtig. Morgen is het rustiger, S ochtends eerst nog regen, maar in de middag wordt het vaker droog en dan schijnt de zon ook af en toe.